uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de stad Bayonne in Frans-Baskeland heeft een hoogbejaarde man geschoten op een moskee. Twee mannen van achter de 70 raakten zwaar gewond. Zij zouden hem hebben gestoord toen hij probeerde de deur bij de moskee in brand te zetten. De schutter is opgepakt, hij is in de 80 en heeft banden met de rechtspopulistische partij van Marine Le Pen. Een man die sinds vanochtend ondersteboven hing aan een schoorsteen van 90 meter hoog in de Britse plaats Carlisle is overleden. Reddingswerkers die bereikten hem aan het einde van de middag, maar konden niets meer doen. De man van in de 50 is vannacht vermoedelijk zelf in de schoorsteen geklommen. Waarschijnlijk kwam die vast te zitten aan zijn kleding. Al sinds de middag reageerde de man niet meer op de hulpdiensten. MDMA, de grondstof van ecstasy, wordt binnenkort ook gebruikt als medicijn. Dat meldt het parool. Achteroorlogsveteranen oorlogsveteranen die lijden aan PTSS... worden er op korte termijn in een GGZ-instelling in Oegsgeest mee behandeld. Ze lijden aan herbelevingen van levensbedreigende situaties. Therapie in combinatie met MDMA zorgt ervoor dat patiënten met posttraumatische stress... gemakkelijker bij opgesloten gevoelens kunnen komen. En uit onderzoek blijkt dat 83 volledig herstelt. De KNVB wil de vrouwenfinale van de Champions League in 2023 naar Eindhoven halen. De voetbalbond heeft het Stadion voorgedragen als locatie. In maart moet duidelijk worden of de finale daadwerkelijk in Nederland gespeeld zal worden. En de grappigste en origineelste naam van het jaar is Mat Ras. Dat werd vanavond bekendgemaakt in de Koen en Sander Show op 538. Andere genomineerden voor de verkiezing waren Kenneth Wilhelmus, Elke Kant en Wilde Peuter de winnaar zegt dat hij zelf weinig last heeft van de naam. Alleen als mensen de naam snel uitspreken... dan moeten ze wel eens lachen, zei hij in de uitzending.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 G6. Maar nu eerst het NOS nieuws van...